Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten en starters die een woning huren... moeten vaak te veel of onnodige servicekosten betalen... Mijn collega's van NOS op 3 zijn erin gedoken en keken naar meer dan 5500 klachten die bij de huurcommissie binnenkwamen. In meer dan de helft van die gevallen bleek dat de huurder te veel moest betalen. In 2020 zou ik 40 euro terugkrijgen. En in plaats van 40 euro terug te krijgen zou ik 1040 euro terugkrijgen. Dan heb je het over een verschil van 1000 euro per, eh, per jaar. De huurcommissie heeft verhuurders al een paar keer op de vingers getikt... maar de klachten blijven maar binnenkomen. Een belangenvereniging zegt dat bedrijven de servicekosten gewoon als verdienmodel zien. Gemeenten mogen stoppen met de opvang van derde landers. Dat heeft staatssecretaris Van der Burg laten weten. Derde landers zijn mensen die in Oekraïne woonden toen Rusland binnenviel... maar niet Oekraïens zijn... De hoogste rechter vindt dat zes derde landers nog in de opvang mogen blijven... in afwachting van een Europese uitspraak. Maar volgens de staatssecretaris geldt die uitspraak niet voor alle derde landers. En slecht nieuws voor koffieliefhebbers, want de Robusta-bonen zijn super duur. Dat ga jij uiteindelijk merken. Handelaren moeten er nu een recordbedrag voor betalen. Het komt onder meer door een hittegolf in Vietnam, waardoor oogsten zijn mislukt. De Robusta-boon wordt vooral gebruikt voor oploskoffie of espresso. En we horen het al jaren. Het gaat niet goed met het grootste koraalrif ter wereld. Het Great Barrier Reef in Australië. Dit jaar lijkt het nog een stap erger. De oceaan was nog nooit zo warm en daardoor zijn koraalriffen massaal aan het verbleken. Deze wetenschapper doet al 40 jaar onderzoek en schrikt van de situatie nu. What's shocking a lot of scientists is that it's a the rate of change from one year to the next has been so dramatic. Hij is samen met andere wetenschappers aan het onderzoeken hoe ze het koraal kunnen helpen. En het weer nog. Nou, denk aan je paraplu en je regenpak als je de deur uitgaat, Want het wordt weer een natte dag met veel buien. Met vanmiddag ook hagel, onweer en harde windstoten. Het wordt max 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Drukte op de weg deze ochtend vanwege de regen. Op de A27 een lange file Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Lunetten ongeveer 20 minuten. Verder naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend en Knopend Zaandam een kwartier oponthoud. Dan de N236 vanuit Hilversum naar Weesp. Tussen Nederhorst en Berg en Driemond 3 kilometer file. Vertraging is 20 minuten. En tot slot de N417 Hilversum richting Groen kan. Tussen Hilversum en Hollandse Rading een kwartiertje.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 And baby, when it's love, if it's not up her face, up, up, up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chicken in the casino, take your bank before I pay you out, I promise. up, up poker face. Up, up, up, up her face. Up, up, up poker face. Up, up, up, up her face. Up, up, up poker face.